Moutschreurs met het NWS Journaal. De internationale voetbalwereld treurt vandaag om het overlijden van Johan Cruijff. De voetballegende stierf vanmorgen in een ziekenhuis in Barcelona op 68-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker. Pep Guardiola, speler van Barcelona onder trainer Cruijff en nu zelf toptrainer, noemt Cruijff de meest invloedrijke persoon in het Europese voetbal van de afgelopen 50 jaar. Fans van Barcelona willen dat hun stadion Camp Nou wordt omgedoopt tot het Johan Stadion. Ze zijn een actie via de sociale media begonnen. Supporters van Ajax zijn vanavond bij elkaar gekomen bij het standbeeld van Cruijff bij het Olympisch Stadion in Amsterdam. Bij het ouderlijk huis van Cruijff in Betondorp zijn al veel bloemen neergelegd. Zaterdag wordt er in de Amsterdam Arena een condolianceregister geopend. Er liggen nog 121 slachtoffers van de aanslagen in Brussel in het ziekenhuis. 63 van hen zijn op de intensive care opgenomen met zware brandwonden en metaaldeeltjes in hun lichaam. Vier slachtoffers zijn sinds de aanslagen in coma. Uit een overzicht van de regering in Brussel blijkt verder dat inmiddels 195 slachtoffers het ziekenhuis hebben verlaten. De autoriteiten hebben besloten om het dreigingsniveau in België terug te brengen naar 3. Sinds dinsdag was de hoogste alarmfase vier van kracht. Een van de aanslagplegers op het Brusselse vliegveld Zaventem, Ibrahim El-Bakrawi, is inderdaad vorig jaar zomer in Nederland geweest. Nederland had geen reden om hem vast te zetten en er waren geen verdenkingen tegen hem, meldt minister van der Steur in een brief aan de Tweede Kamer. Turkije heeft hem op het vliegtuig naar Nederland gezet zonder speciale informatie over een verdenking van radicalisering. Verder had El Bakrawi gewoon een Belgisch paspoort... en daarom was er volgens de minister geen reden hem op te pakken. Het weer vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. Ook morgen eerst buien, later op de dag overwegend droog met af en toe zon. Het wordt 9 tot 11 graden. Zaterdag droog en geregeld zon met maxima van 12 tot 15 graden. Tijdens de paasdagen zo nu en dan een bui.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 We gaan beginnen met een nieuwe cd, tenminste eh, voor dit programma van Oejaja. Een beetje vreemde naam, ik hoop dat ik het ook goed uitspreek. Met ehm, de titel van de cd is We Are Invisible Now. En dan volume 2. Hij heeft er dus al eentje gemaakt. Goed, ga er maar lekker voor zitten. 16 werkjes te gaan. En ik wens je heel veel luisterplezier. no Maganana. Timmy ring dong, dilly dong, Cairoli. Watching the tailor man in his cloak. Timmy ring dong, dilly dong, Cairoli. Hey, Filippo la Polerum, hey, Filippo Lerum Lee. Up jumps John, ringing on his bell. Timmy ring dong, dilly dong, Cairoli. White fetch me me old bent bow. Timmy ring dong, dilly dong, Cairoli. I will shoot the carrion crow. Timmy ring dong, dilly dong, Cairoli. Hey, Filippo la Polerum, hey, Filippo Lerum Lee jumps John, ringing on a spell. Timmering dong, dilly dong, I He shot the crow, but he missed his mark. Timmering dong, dilly dong, I He Shot the yourself to the heart. Timmering dong, dilly dong, I roly. Hey, Filippo, la polera. Hey, Filippo, lera me. Up jumps John, ringing on a spell. Timmering dong, dilly dong, I dong, dilly dong, Cairoli. Our ah, Rosace's in a swoon, Timmy ring dong, dilly dong, Cairoli. Hey, Filippo la Polero, hey, Filippo Lero me. Up jumps John, ringing on his bell, Timmy ring dong, dilly dong, Cairoli. Drag thee yourself to the house, Timmy ring dong, dilly dong, Cairoli. There they fed her tatties and sauce, Timmy ring dong, dilly dong, Cairoli. Hey, Filippo la Polero, hey, Filippo Lero me. Up jumps John, ring a and belting, a ring dong, needy dong, Tyrolee. The old sow died and the bells did toll, to me ring dong, needy dong, Tyrolee. The little pigs prayed for the old sow's soul, to me ring dong, needy dong, Tyrolee. Hey, Filippo la polerum, hey, Filippo lerum lee. Up jumps John, ring a and belting, a ring dong, needy dong, Tyrolee. Hey, Filippo la polerum, hey, Filippo lerum lee.